Veel mensen die werden wakker door rook in hun kamer, er brak paniek uit. Veel mensen sprongen van de boot af. Nou, het merendeel van die mensen werd gered door de kustwacht, ook door lokale vissers. Eh, maar een aantal mensen verdronk daarbij. Alleen het grootste aantal slachtoffers was aan boord. Mensen die het vuur en de rook niet konden ontsnappen. Minstens 31 mensen kwamen daarbij om, onder wie drie kinderen. Oud-president Bolsonaro is weer terug in Brazilië. Hij is aangekomen op het vliegveld in de hoofdstad Brasilia... waar duizenden van zijn aanhangers op hem stonden te wachten. Bolsonaro vluchtte naar de VS toen hij de presidentsverkiezingen verloor van Lula da Silva. Hij zegt nu dat hij zijn partij wil gaan helpen. Bolsonaro loopt het risico opgepakt te worden. Er lopen meerdere onderzoeken naar hem. Een man van 22 die gisteren werd neergestoken in het centrum van Rotterdam is overleden. Volgens getuigen ontstond er ruzie binnen een groepje dat voor de McDonald's stond. Het slachtoffer rende naar binnen, maar werd dus neergestoken. De politie heeft een man van 19 uit Spijkenisse opgepakt. En Erik uit het Zeeuwse IJsendijken is tijdelijk kangeroemama geworden. Hij is kangeroefokker en loopt nu de hele dag met een buidel om zijn middel. Daarin zit een baby die geen moeder meer heeft. Nou, als ik s'morgens wakker word, dan pak ik ze op en dan laat ik ze altijd maar schudden. Dus die moeder heeft gelopen en door daar lopen, dan gaan de darmen, alles gaat op gang en dan kan ze poepen en plassen. En de rest van de dag hangt ze hier gewoon al maar aan mijn zij. En door elke keer als ik één been verzet, dan krijg je die schok van je moeder. En dan is het goed. Baby Blackie gaat overal mee naartoe, ook naar bijvoorbeeld de supermarkt. Want ze moet elke twee uur worden gevoed. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar het waait ook stevig. En er vallen wat buien, vooral in het zuidoosten. Het is 12 graden in Friesland tot 16 in Limburg. Vanavond opklaringen, morgen bewolkt en regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Voor de Koentunnel op de A10 staat een file vanaf eh, Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel. Door een te hoge vrachtwagen. 3 kilometer staat het stil. Op de N201 Hoorn richting Hilversum.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 weten als ik echt was Als ik goed was, zou ik laten zien dat ik trots was oké okay je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Toen kees je dat je niet bij was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik grond was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik grond was Dan zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen Niet samen so still. Oh, how build you a kingdom in that house on the hill. She can dance on her own. Club's closing, but she ain't going home. Night is too young, where the hell would she go? Nobody knows, nobody knows. Ain't the first time, cause I've seen her before. Smell the perfume as she walks through the door. I wanna know where the hell would she go? on her own. Club is closing, but she ain't going home. Night is still young, where the hell will she go? Nobody, nobody, nobody knows. Ain't the first time, cause I've seen her before. Smell her perfume as she walks through the door. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. will be broken. Zandvoort, op 106.9 FM. before cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titties showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up. Don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too players getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like valedictorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too.